dinsdag vrij. In december worden er nog eens 550 pas. In Zuid-Limburg zijn gisteren bij een botsing tussen een trein en een auto twee inzittenden om, het leven gekomen. Volgens ooggetuigen leek het erop dat de bestuurder de auto doelbewust op de overweg stilzette. De auto met een Belgisch kenteken werd er zeker 400 meter meegeslept door de aanstormende intercity. treinverkeer in Zuid-Limburg was urenlang gestremd. Het weer vannacht helder en minimaal rond 2 graden. Overdag eerst wat mist, maar al snel opnieuw veel zon.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 Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. me And I'm throwing elbows. me Oh, Give me some room. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get me off. Sweat until my clothes come off. It's exclusive speakers are on. I'm still jumping six in the morning. Table dancing, glasses are passion. No questions, time for some action. Simple, just Just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For damn presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. At the media shine, I'm shining with both of the sleeves up.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 In Rome ontstond een veldslag nadat honderden gemaskerde jongeren vernielingen hadden aangericht en de politie hadden bekogeld. De Italiaanse ME voerde charges uit en gebruikte traangas en waterkanonnen om de massa te verjagen. Zeker 70 mensen raakten gewond en zo'n 20 mensen werden gearresteerd. Op Times Square in New York kwam het ook tot botsingen tussen de politie en betogers. Daar vielen gewonden en werden 70 actievoerders opgepakt. Zo'n 5000 mensen waren in New York de straat op gegaan om te demonstreren. In Berlijn maakte de politie tegen middernacht een einde aan een Occupy-manifestatie voor de Bondsdag. Het plein voor het parlementsgebouw werd door honderden agenten schoongeveegd. Betogers die zich verzetten werden weggedragen. Verder waren er geen incidenten. In 82 landen, waaronder Nederland, worden Occupy-manifestaties gehouden. Bij een verkeersongeluk bij de grensplaatsen Bocholt in Limburg is vannacht een dode gevallen. Volgens de politie zaten er drie jongeren in een auto die door onbekende oorzaak over de kop sloeg. De bestuurder zat bekneld en overleed in het wrak. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de leeftijd van de slachtoffers van het ongeluk bij Bocholts is nog niets bekendgemaakt. Finale van het WK honkbal in Panama is met grote vertraging begonnen. De wedstrijd tussen Nederland en Cuba zou om middernacht Nederlandse tijd.